Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Rederijen die bewapende particuliere beveiligers inzetten tegen piraten kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dat zegt minister Opstelten. Twee Nederlandse reders willen hun schepen op die manier beschermen tegen Somalische kapers. Het kabinet weigert tot nu toe bewapende particuliere bewakers op schepen toe te staan. De Tweede Kamer is het daarmee eens. Het ministerie van Defensie zet mariniers in tegen Somalische kapers. De EU is blij dat de Griekse politieke partijen het eens zijn geworden over een regering van nationale eenheid. Volgens EU-president Van Rompuy moeten de partijen het nu snel eens worden over de drastische hervormingen die nodig zijn om uit de financiële crisis te komen. Alleen dan krijgt Griekenland nieuwe miljardensteun van de EU en het IMF. Die eisen onder meer een hervorming van het belasting- en pensioenstelsel. Dat moet gebeuren onder leiding van de nieuwe premier Papadimos. Er komt toch geen fiscale bijtelling voor superschone volledig elektrische auto's. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV hebben daarover een akkoord bereikt. Dat gebeurde onder druk van minister Verhagen en prins Maurits die zich voor deze auto's inzet. Eerder deze week was een meerderheid nog voor een bijtelling van 7%. Ook is afgesproken dat voor schone elektrische auto's die deels op benzine rijden de bijtelling nog twee jaar nul blijft. Diederik Stapel heeft vrijwillig zijn dokterstitel ingeleverd bij de Universiteit van Amsterdam. Stapel kwam in opspraak toen bleek dat hij als hoogleraar sociale psychologie onderzoeksgegevens zelf had verzonnen. Volgens de UvA is er geen druk op hem uitgeoefend om het getuigschrift van zijn promotie in te leveren. Stapel werkte en promoveerde in de jaren 90 aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij in Tilburg en Groningen. Het weer. Vanavond in het noorden overwegend bewolkt en nevelig. Morgen overdag eerst grijs, later vrij zonnig en het wordt dan 7 tot 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Op de A4 naar Den Haag staat bij Klopend Batuverdorp nog 3 kilometer een ongeluk. Er is één ook dicht. A19 richting Amstelveen. Bij Oudekerk aan de Amstel is een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer en daar is de linker ook dicht. Op de ring Amsterdam de A10 staan in beide richtingen bij knopen ten Nieuwe Meer. Files van 5 kilometer. Dat komt door het ongeluk op de A4. Op de A12 Den Haag naar Utrecht bij Gouda nog 3 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en Knoop de Kleinpolderplein 4. A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht-West 4 kilometer.